At the center of the fury, all the angels, all the devils, all around us, can't you see? There is a deeper within this, rising in the land. There is a deeper within this, nothing will withstand. us. is seventh wave.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 Op alle luchthavens komt apparatuur om bagage op gevaarlijke vloeistoffen te controleren. Dat heeft de Europese Commissie bekendgemaakt. Sinds 2 november 2006 geldt er een verbod op het meenemen van vloeistoffen in verpakkingen groter dan 100 milliliter. Dat gebeurde nadat in Engeland in augustus van dat jaar terreuraanslagen met vloeistoffen waren voorkomen. Het vloeistofverbod geldt als een van de grootste ergernissen van vliegtuigpassagiers. Het onderzoek naar de ondergang van de DSB-bank duurt langer dan gepland. Commissie Scheltema heeft volgens minister De Jager meer tijd nodig om het rapport af te ronden. Er moet nog worden gecontroleerd of er geen vertrouwelijke informatie van de Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten in het rapport is opgenomen. De commissie onderzoekt wat er bij de ondergang van DSB is misgegaan en wat de rol van het ministerie van Financiën, de Nederlandse Bank en de AFM als toezichthouder is geweest. Het eindrapport verschijnt door de vertraging mogelijk pas na de Kamerverkiezingen van 9 juni. En bij die Tweede Kamerverkiezingen zijn twee lijstverbindingen. een van de PvdA en GroenLinks en een van de ChristenUnie en SGP. Dat betekent dat die partijen meer kans maken op restzetels. Bij de kiesraad hebben 19 partijen een kandidatenlijst ingeleverd. Uiterlijk 17 mei wordt bekend of die ook allemaal meedoen. Op de dag van de bekerfinale Feyenoord-Ajax volgende week donderdag geldt in het centrum van Rotterdam en rond de Kuip een strikt alcoholverbod. Tussen twee uur s middags en middernacht mag geen alcohol worden verkocht in cafés, supermarkten en slijterijen. Volgens Rotterdam blijkt uit onderzoek dat voetbalgeweld sterk samenhangt met overmatig drinken. Het weer zonnig en warm. Aan zee is het 23 graden. In het zuidoosten plaatselijk 27. Later vanmiddag meer bewolking en vanavond buien. Koninginnedag begint bewolkt. In de middag opklaringen met zon. En 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Show.